spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Dat het lek in een pijpleiding voor de kust van Nigeria onder controle is. En de olievlek zal de kust niet bereiken. Het lek werd een week geleden ontdekt. De leiding tussen een drijvend productieplatform en een olietanker bleek te zijn gebroken. Sindsdien is meer dan 6 miljoen liter olie de zee ingestroomd. De olievlek drijft zo'n 120 kilometer uit de kust van Nigeria. Naar de oorzaak van de breuk in de pijpleiding wordt nog onderzoek gedaan. Tijdens het opruimen van de olie werd ook een ander lek ontdekt. Daarvan wordt de olie ook opgeruimd. Op een van de drukste winkeldagen in Londen zijn te midden van het publiek twee mannen neergestoken. Tienduizenden mensen waren op koopjesjacht in Oxford Street toen daar een jongen van 18 werd doodgestoken. De politie arresteerde negen omstanders. Waarschijnlijk was de jongen het slachtoffer van een conflict tussen groepen tieners. Later werd verderop in Oxford Street een man van 21 in zijn been gestoken. Drie jongeren werden gearresteerd. De betrokken jongeren komen waarschijnlijk allemaal uit dezelfde Londense wijk, maar een verband is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang. Volgens de politie was Oxford Street de drukste plek in Londen op de drukste dag van het jaar. Op het vliegveld van Buenos Aires is een koffer gevonden met daarin 247 levende dieren, waaronder giftige slangen. Een Tsjech van 51 probeerde met de koffer in te checken voor een vlucht naar Madrid. Toen de bagage door de scanner ging, zagen bewakers tot hun grote verrassing dieren bewegen. In de koffer zaten ook een paar zeer zeldzame en beschermde dieren. Twee beesten waren al dood door gebrek aan zuurstof. De man is aangeklaagd voor poging tot smokkel. Hij kan 10 jaar cel krijgen. Goed weer. Vannacht neemt de bewolking toe. De minima liggen rond de 7 graden. Morgen overdag overwegend bewolkt.